Twee uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Britse premier May voert vandaag crisisoverleg met haar kabinet. May doet een uiterste poging om morgen het lagerhuis aan haar kant te krijgen... als ze een nieuw brexitplan voorlegt. Britse media berichten over parlementsleden die voorstellen willen doen... om de brexit uit te stellen. De deal met de EU die er nu ligt werd vorige week door een overgrote meerderheid weggestemd. Toch lijkt er binnen dat voorstel ruimte voor aanpassingen. Daarover moet uiterlijk 26 februari gestemd worden. Maar ook als dat voorstel strandt zou de brexit uitgesteld kunnen worden. De president van Libanon roept de internationale gemeenschap op om meer te doen om ervoor te zorgen dat Syrische vluchtelingen in Libanese kampen weer terug naar huis kunnen. President Daoun verwacht geen politieke oplossingen, maar vraagt om de juiste omstandigheden voor een veilige terugtocht van de Syriërs. Welke omstandigheden zei de Libanese president er niet bij. Hij deed zijn oproep op een top met 20 Arabische landen. Libanon vangt zo'n miljoen Syriërs op uit het buurland... op een totaal van 6 miljoen mensen in Libanon. Op verschillende plaatsen kan vandaag worden geschaatst op natuurijsbanen. Onder meer in Noord-Laren, Doorn en Schiedam heeft het afgelopen nacht genoeg gevroren om de ijsbaan te openen. Een aantal banen hoopt ook snel een marathon op natuurijs te kunnen houden... maar het is nog niet zeker of het daarvoor koud genoeg blijft de komende dagen. Roger Federer is uitgeschakeld in de vierde ronde van de Australian Open. De Zwitser verloor in vier sets van de 20-jarige Griek Stefanos Tsitsipas. In de kwartfinales neemt Tsitsipas het op tegen de Spanjaard Agut. Die bereikte voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Hij versloeg de Kroaat Marin Klilic. Het weer vanmiddag komt de temperatuur amper boven nul. Het is zonnig, het waait nauwelijks. Vannacht minima tot lokaal min 8. Morgen droog in de loop van de dag meer wolken en maximale graad of 3.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 I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly, take your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind off my mind. I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise.